Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Rusland zegt dat het de evacuatie van burgers uit een chemische fabriek in de Oekraïnse stad Sevrodonetsk heeft gestaakt vanwege beschietingen door het Oekraïnse leger. Gisteravond melden beide kanten dat Sevrodonetsk is ingenomen door Rusland. Volgens het Oekraïense hoofd van de militaire inlichtingendienst wordt de stad van de kaart geveegd. Er zouden nog wel een aantal Oekraïense troepen in de stad aanwezig zijn die zich tegen de Russen proberen te verzetten. Veel burgers zijn gevlucht naar de Azot-chemiefabriek waar schuilkelders zijn. Rusland gaat Belarus ballistische raketten leveren... die vanaf een truck kunnen worden afgevuurd. Ze kunnen afstanden tot 500 kilometer afleggen... en met een conventionele of nucleaire kop worden uitgerust. President Poetin deed die belofte bij een ontmoeting met bij de Belarussische president Lukashenko. Die zegt zich bedreigd te voelen door Polen en Litouwen. Volgens hem zijn die landen uit op een confrontatie. De Wereldgezondheidsorganisatie vindt dat op dit moment niet de hoogste alarmfase uitgeroepen moet worden vanwege de verspreiding van het apenpokkenvirus. Het aantal besmettingen lijkt stabiel te zijn en in sommige delen van de wereld te dalen. De WHO houdt de verspreiding van apenpokken wel in de gaten... en wil de situatie over een paar weken opnieuw bekijken. De hoogste alarmfase werd wel uitgeroepen voor bijvoorbeeld het coronavirus. De oprichter en directeur van dansgezelschap Intro Dans heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Ton Wiggers kreeg de eremedaille voor kunst en wetenschap van de Huisorde van Oranje... voor zijn inzet om moderne dans toegankelijk te maken voor een breed publiek. Biggers richtte introdans in de jaren 70 in Arnhem op met theatermaker Hans Fokking.